Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde cipier wordt vervolgd voor doodslag. De 38-jarige Moore stierf in december nadat hij twee keer was gepeppersprayed... en was vastgebonden in een stoel met een kap over zijn hoofd. Dat gebeurde toen zijn cel werd onderzocht op verboden middelen. Verschillende mensen zouden de zwarte gevangenen hebben horen zeggen dat hij niet kon ademen. Moors familie ziet racisme als oorzaak van zijn dood. Tien Oekraïense burgers zijn weer thuis na vrijlating door Rusland. Dit gebeurde na een gevangenenruil tussen de twee landen... waarbij beide landen elk 90 gevangenen vrijlieten. Voornamelijk militairen. Onder de tien burgers zijn een politieke leider en twee priesters. Twee andere burgers, een man en een vrouw, zaten zes jaar vast vanwege spionage. Oekraïne en Rusland ruilen regelmatig krijgsgevangenen... maar de vrijlating van burgers is zeldzaam. In Eindhoven zijn opnieuw twee mannen gearresteerd na de schietpartij van afgelopen zondag. Bij deze schietpartij werd een 41-jarige man op straat neergeschoten. Later overleed hij in het ziekenhuis. De daders vluchtten, maar de politie arresteerde kort daarna twee 19-jarige mannen uit Eindhoven. Nu zijn er weer twee inwoners van Eindhoven opgepakt. De politie vermoedt dat er een ruzie vooraf ging aan de schietpartij. Het blijft onduidelijk wanneer ruimtecapsule Starliner weer kan terugkeren vanaf ruimtestation ISS naar de aarde. Technici hebben nog een paar weken nodig om de problemen met de raketten van de capsule te onderzoeken. De Starliner vertrok begin deze maand naar ISS met twee ervaren astronauten aan boord. Het was de eerste keer dat het ruimtevaartuig vertrok met mensen aan boord. Het plan was dat de astronauten acht dagen in het ISS zouden blijven... en dan zouden ze weer terugkeren met de Starliner. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden. Komende dag begint zonnig. Later ontstaan er stapelwolken.